Book 2 84 84 84 4 Verleden tijd deel 4 Verleden tijd 4อ่าน Lezen lezen ผมอ่านแล้ว ik heb gelezen ik heb gelezen ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว ik heb de hele roman gelezen ik heb de hele roman gelezen เข้าใจ begrijpen begrijpen ผมเข้าใจแล้ว Ik heb begrepen. Ik heb begrepen. ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Ik heb de hele tekst begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. ตอบ Antwoorden. Antwoorden. ผมตอบแล้ว ik heb geantwoord. Ik heb geantwoord. ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Ik heb op alle vragen antwoord gegeven. Ik heb op alle vragen geantwoord. ผมทราบแล้วผมได้ทราบแล้ว Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. ผมเขียนผมได้เขียนแล้ว Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. ผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้ว Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. ผมกำลังนำมาผมได้นำมาแล้ว Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. ผมคาดไว้ว่าผมได้คาดไว้แล้วว่า Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. ผมรู้ ผมรู้แล้ว Ik ken dat. Ik heb dat gekend. Ik ken dat. Ik heb dat gekend.